Dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen... van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software... die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer ze dat doen. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. De tornado's die over de Amerikaanse staat Kentucky zijn getrokken... hebben volgens de gouverneur aan meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de 100. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd... waardoor er extra geld vrijkomt voor noodhulp. Ook president Biden heeft steun toegezegd. Vooral het stadje Mayfield is zwaar, zwaar getroffen. Daar stort aan het dak van een fabriek in... waar meer dan 100 mensen aan het werk waren. 40 mensen zijn onder het puin vandaag gehaald. Het Srebrenische drama Corvadi Saida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice... en regisseur Jamila Zbanic won beste regie. Kovadi Saida vertelt het verhaal van een Bosnische tolk... die werkt voor de Nederlandse blauwhelmen... die de moslim van Srebrenica bewaken. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio... waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express... en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervoegde pensionering in 1995 werkte hij bij de NCRV. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen.